Vijf uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker elf doden gevallen. Het Duitse persbureau DPA spreekt zelfs van 25 doden. De explosie zou zijn veroorzaakt met behulp van een autobom. De aanslag gebeurde in de buurt van een hotel dat veel door leden van de regering gebruikt wordt. Maar volgens de politie was een rechter het doelwit van de aanslag. Bewakers bij zijn huis zouden aanvallers hebben verjaagd. Een deel van de gevel van het huis zou door de explosie zijn beschadigd. Terreurorganisatie Al-Shabaab heeft de aanslag opgeëist... en zegt dat het hotel het doelwit was. De Soedanese president Bashir heeft na een dag vol demonstraties... opnieuw een toezegging gedaan aan het volk. Hij draagt een deel van zijn macht over aan zijn plaatsvervanger Ahmed Haroun. Haroun werd recent gekozen als tweede man achter Bashir. Het internationaal strafhof wil hem overigens, net als Bashir... berechten voor oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Darfur... in het westen van Soedan. De laatste tijd zwelt het protest aan tegen Bashir... die al 30 jaar aan de macht is. Hij reageerde daarop door de noodtoestand uit te roepen... en een aantal bestuurders te vervangen. In het Zuid-Hollandse dorp Monster is het zwembad afgebrand. De brand brak even na half elf uit op een moment dat er niemand in het zwembad aanwezig was. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen. Volgens de directeur van het zwembad was de brand ontstaan in een frisdrankautomaat. Dat zei hij tegen een lokale nieuwssite. De brandweer heeft de brand onder controle. Willem II heeft voor de vierde keer in de clubgeschiedenis... de finale van het KNVB-bekertoernooi bereikt. In Tilburg versloegen de Brabanders AZ. Na de verlenging was het 1-1, dus strafschoppen moesten de beslissing brengen. AZ miste maar liefst vier van de vijf penalties. Willem II benutte er twee en staat daarom op 5 mei in de finale tegen Ajax weer.